Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Banken moeten duidelijker uitleggen wat de regels zijn bij contactloos betalen. Dat zegt Betaalvereniging Nederland, waar veel banken en instellingen die betaaldiensten verlenen bij zijn aangesloten. Aanleiding voor de aanbeveling is een onderzoek van de Consumentenbond... waarin gedemonstreerd wordt hoe een bankrekening snel en gemakkelijk kan worden geplunderd via contactloos betalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door met een mobiel pinapparaat vlak langs de bankpas van het slachtoffer te lopen, bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat. Het ROC Leiden heeft 13 voormalige leden van de Raad van Toezicht en twee vroegere leden van het College van Bestuur aansprakelijk gesteld voor de financiële chaos bij de onderwijsinstelling. Het ROC kwam in grote financiële problemen bij een nieuwbouwproject en werd vorig jaar gered door een financiële injectie van de minister. Een commissie concludeerde dat de schoolleiding Leiden onverantwoorde risico's heeft genomen. Er komt een onderzoek naar het lek bij Shell Moerdijk... waardoor ongeveer 25 ton gevaarlijk gas is vrijgekomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onder meer proberen te achterhalen... wat de oorzaak van het lek is. Het ontstond al in november, Mogelijk doordat na reparatie een afsluiter niet was gedicht. De afgelopen twee maanden kwam er per dag zo'n 380 kilo van het giftige ethyleenoxide vrij. Provincie Friesland wil dat de bruggen en sluizen in de afsluitdijk sneller worden aangepakt. Afgelopen zaterdag stond de Lorensbrug door een storing lange tijd open. Rijkswaterstaat had vier dagen nodig om de brug te repareren. Dat leidde tot veel files en ook de scheepvaart had er last van. De provincie wil nu dat minister Schultz van Verkeer de Lorensbrug laat vervangen. De brug is 85 jaar oud en er zijn vaker storingen. Het weer, vanavond overwegend droog met wat opklaringen. Minima vannacht tussen 3 en 6 graden. In het oosten wat kouder. Later weer bewolking met lichte regen of motregen. Morgen overdag bewolkt bij een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Amsterdam-Utrecht voor Leidse Rijn 9 kilometer. De nasleep van een ongeluk. Op de A4 de Amsterdam voor Zoeterwoude 5 naar Den Haag vanuit Amsterdam op de A4. Voor het Ringvaartaqueduct 4 en bij Hoogmade 3 kilometer. A9 Diemen Amstelveen voor Oude Kerk 2 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 5.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 Dat is het nieuwe nummer Run Away Together van mijn vader. I wanna know what to do. And I know this life ain't easy, but we will make it through. Stop for a minute, baby. I will go anywhere. Take all the time you need, as long as I'm. till it breaks. I'm not afraid of the burning sun. See. met Mohambi, I Need Your Love. Het is precies kwart over zeven. Tijd voor de evenementen. Nou ja, heel eerlijk gezegd heb ik niet zoveel te vertellen. Nee. Het is alleen maar 7 februari is een kindercarnaval in gebouwde krocht. Want de carnaval komt er natuurlijk weer aan. Ehm, de carnaval zal van ongeveer 2 uur tot en met half 5 duren. En ehm, ik ga zo even een lekker carnavalsplaatje draaien, denk ik. Ik ga hem even opzoeken en dan hoor je hem zo meteen.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 had a summer flame. Had a summer flame. And I told. Dat was Afrojack dus met Summer Fame. But you made me fall in the winter bloom. In the spring from June to December was you and me. je nummer nog. Dat kan nog, tot en met 8 uur. Op 023 573 0393. 023 573 0393. Um, hier is Vrouwkes, zoals ik net al zei. Speciaal voor de carnaval... Nou ja, carnavalsfeer. Maar ik weet niet... Maar ja, ik weet niet precies wanneer carnaval is. Maar dat maakt niet uit. Hier is Vrouwkes met snolle bolletjes. Kruipzekers hoor, zingen! in een keer per jaar gaan alle remmen los. Ons vrouw die zit thuis op de bank terwijl ik lekker hos. Ik is geen gemekker en de vrouw is lekker los. Daar mag ik geen naar kijken, geef me nog een goede kost. ze Ik loop de Polonaise met Jan en Hannelore. Ons vrouw die zit thuis op de bank, die het, het toch niet door. Vinka is het niet, want ik stel me netjes voor. Ik pak ze stevig vast en zak eens lekker door. Zak, zak, zak. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bakkel en de ander die let rechts. Ik zie ze links. the sun is shining. het is half acht. De top 5 films in de bioscoop. Op nummer 5 staat Robinson Crusoe. Crusoe. Maakt verder niet uit. Robinson Crusoe of zoiets. Voor 6 jaar en ouder. Op nummer 4 staat Point Break. Voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3 staat Burnt. Eh, voor 12 jaar en ouder. Ah ja, spannende muziekie! Op nummer 2 staat Snoopy en Charlie Brown, de Peanuts film. Alle leeftijden. Ja, op nummer 1 staat Woesel en Pip. Op zoek naar de Sloddervos. Oké, okay, zo wel. Voor alle leeftijden. Dus eh, wij gaan weer lekker verder met de muziek. Your Teach Me How to Dance With You van Kausas. Je luistert naar CFM, Jong Zandvoort nog tot en met 8 uur en daarna hoor je Alternative FM.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 my soul Alternative FM. En dan eh, ben ik er volgende week weer. Maar eerst nog een paar nummertjes. Hier is Same Old Love van Selena Gomez. Ook een heerlijk nummer. on that beat. Nope. We can do anything. anything. Are you out this drink? Going up in my room. I know you a freak. You a freak. Let's party, let's drink. Then go to my room. Shake it fast to the bed. I know you wanna leap straight to my room. You all I wanna see. Come follow me straight to my room. catching a flight, babe. Coco White, you love my smile, babe. Wanna rock the boy, it be yo Kanye. Made her feel so good, she thought I was Kanye, but I'm T-Raw, and my room's on the beach, my. I, I can kill a tree, I be going real deep. In my room, put that ass to sleep. Push your head to your feet. In my room, already said you's a freak, but don't be using no teeth. één nummertje draaien. En dat is Be Right There van Diplo en Simply Tom. En dat is dan eh, mijn laatste nummer van de avond. Denk ik. Ja, zo te zien tot mijn laatste eh, nummer. Dus ik eh, spreek jullie volgende week weer.